Mark Hokker met het NOS-journaal. Turkije krijgt veel kritiek uit het buitenland op het onder staatstoezicht stellen van het Turkse mediaconcern Zaman. Een Turkse rechter stelde vandaag een bewindvoerder aan bij de uitgever van de grootste krant van het land, die geregeld kritisch schrijft over de regering. De EU zegt in een reactie dat de toenadering tot Europa onder druk komt te staan als er geen vrije pers bestaat in Turkije. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering noemt de ontwikkeling in Turkije zorgwekkend. Het is volgens Washington de zoveelste keer dat de Turkse regering optreedt tegen media die het niet eens zijn met het bewind. Het Spaanse parlement heeft ook in een tweede stemming Pedro Sanchez niet gekozen tot premier. De socialist verloor woensdag al, een eerste stemming. Sanchez had in het parlement een meerderheid nodig, maar kwam zoals verwacht ruim tekort. Spanje verkeert al elf weken in een politieke impasse. De partijen hebben nu twee maanden de tijd om een nieuwe coalitie te vormen. Lukt dat niet, dan moeten in Spanje nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Nederlanders gaan de komende zomer naar landen als Spanje en Portugal in plaats van Turkije en de Griekse eilanden. Dat blijkt uit boekingsgegevens van reisbureaus TUI, Corendon en Thomas Cook. Volgens de reisbureaus willen veel Nederlanders niet naar plaatsen waar vluchtelingen kunnen aankomen. De boekingen naar eilanden als Kos en Lesbos namen, namen met 25 tot 70 procent af. Turkije is minder in trek door de recente bomaanslagen in Istanbul en Ankara. Resorts aan de Turkse kust hebben ongeveer een kwart minder boekingen. In de eredivisie heeft ADO Den Haag gewonnen van FC Twente. In Den Haag werd het 2-1. Christensen en de Rijk scoorden voor de thuisploeg. Ziyech deed 10 minuten voor tijd iets terug. Het weer steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. Vooral in het midden, westen en zuiden is er kans op mist.